Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbaldirecteur Mark Overmars mag twee jaar lang niet meer werken in de voetbalwereld. De schorsing die hij in november kreeg van de KNVB is overgenomen door Wereldvoetbalbond FIFA. Vorig jaar werd de aangifte gedaan tegen de oud-voetballer van Ajax. Hij zat op dat moment in de directie van de club... en zijn personeel beschuldigde hem ervan dat hij seksueel getinte berichten naar vrouwen stuurde. De schorsing van de Nederlandse Voetbalbond had eerst geen gevolgen... omdat Overmars ondertussen naar België was verhuisd. Maar nu FIFA het besluit heeft overgenomen... mag Overmars voorlopig dus nergens meer aan de bak. In Tirol in Oostenrijk is een gondel van een skilift 7 meter naar beneden gestort. In de cabine zaten vier wintersporters, zij raakten zwaar gewond. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Waarschijnlijk werd het ongeluk veroorzaakt door een omvallende boom. De andere gondels bleven hangen, de mensen die daarin zaten zijn niet gewond geraakt. De wegenwacht draait over uren. Vaak rijdt de auto niet meer door een lege accu. En dat overkwam ook deze vrouw. De auto tikte een paar keer en eh, sloeg af. Heb je lang moeten wachten? Ongeveer twee uur, dus er valt eigenlijk nog wel mee gezien de weersomstandigheden vandaag. Nieuwe accu erin en je kunt weer rijden. Hoppa. <laughs> Normaal gesproken helpt de wegenwacht 4000 mensen per dag. Met deze kou zijn dat er zo'n 6000. Wie veganistisch is zal het wel weten. Het is lastig om taartjes en toetjes te kopen die niet gemaakt zijn met dierlijke producten. Daarom komt ROC Amsterdam met de nieuwe opleiding Veganistische Patisserie. We begon eigenlijk bij een vraag vanuit de studenten en het werkveld. Dat, eh, er was steeds meer vraag naar vegan producten. Dat bracht ons eigenlijk op het idee om, uh, om ermee aan de slag te gaan. Het vinden van een veganistische variant van een ingrediënt kan trouwens nog wel een uitdaging worden. Er zijn best wel veel producten die ehm, nou niet veganistisch zijn in de patisserie. En dat vervang je niet zomaar. Een cremeur bijvoorbeeld, dat is ei, suiker, boter. Nou, ga er maar aan <laughs> staan. inderdaad. De nieuwe opleiding moet na de zomer van start gaan. Dan het weer. Het is flink koud. Alles staat in de min. Het is min 2 tot min 4 graden. Maar het voelt aan als min 10 tot min 15.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 Good morning. Good morning. Sell it, Ma, sell it. Good morning, my darling, to you. Een heel goedemorgen. Dit is CFM Jazz en namens het gehele CFM Jazz team wens ik iedereen natuurlijk nog een, uh, de beste wensen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ben hier vandaag in de studio met Auko, met Edward en met eh, Peter. Marco. En Marco? Ja, Marco, goedemorgen. <laughs> en we gaan eh, vandaag eh, gezamenlijk een programma maken. Ja, Peter komt net binnen, die komt eraan. Um, ik ga beginnen met een, met een serieuze noot. Ik was afgelopen week vrij en toen zat ik naar allerlei programma's te kijken... en ik denk, jeetje, wat is het toch eigenlijk stil over alle ellende die in de wereld is. Eh, zoals die oorlogen. En ehm, daar staan we zo weinig bij stil. En toen vroeg ik me af, hoe zit dat in het jazz? Hoe vaak hoor je nou eigenlijk eh, protestmuziek die misstanden aankaart? En toen kwam ik natuurlijk uit bij Nina Simone. Zij heeft een aantal prachtige nummers gemaakt over het racisme in, ehm, in Amerika. En ik denk, ja, we kunnen hier geen politiek programma van maken... maar we kunnen wel eens een keer muziek draaien met een goede boodschap. Daarom heb ik uitgekozen Mississippi Goddam van Nina Simone.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 You told me to wash and clean my is and talk real fine just like a lady and you Dat was Nina Simone met ehm, Mississippi Goddamn. Een eh, nummer gemaakt naar aanleiding van de tragedies in Amerika... ten tijde van het, eh, van het racisme. Toen ik dat afvroeg, vroeg ik me ook... zijn er ook nog andere bekende nummers gemaakt... van andere artiesten die meer over protesten gaan tegen misstanden. En toen kwam ik uit bij Duke Ellington. Duke Ellington heeft een eh, nummer geschreven... dat heet A New World Is Coming... Het is ehm, gebaseerd op een boek van een Amerikaanse journalist Roy Otterley En die documenteerde het leven van de dagelijkse leven van de Afrikaanse Amerikanen in de jaren 1920 en 1930 en hun hoop voor een betere toekomst. The New World is Coming, Duke Ellington. Dat was Duke Ellington met The New World is Coming. En wij zijn ondertussen aan het uitvogelen welke microfoons bij wie horen. En het volgende nummer wat, eh, wat klaar staat gaat eh, ook al aankondigen. ik heb wat eh, nummertjes uitgezocht die, die ik eigenlijk altijd heel mooi vind. En een daarvan is onder andere Lee Hazelwood. Als ik Lee Hazelwood zeg, dan denkt iedereen natuurlijk meteen aan Nancy Sinatra. Daar heeft hij ook mooie albums mee gemaakt. En die Lee is wel een beetje een uh, eh, cult-icoon geworden. Hij heeft bijzondere plaat gemaakt. En ik heb gekozen voor een plaat 40 uit 1969. Daar staat eh, een, een, bekend nummer op, eh, A Very Good Year. Nou was 2023 niet zo'n heel goed jaar voor mij... maar ik hoop dat het volgend jaar in ieder geval een beter jaar gaat worden. Dit gaat over allerlei relaties die iemand in zijn leven heeft. Er zijn ook andere uitvoeringen van, eh, in Nederland van Freek de Jonge, heel bekend. En ook in de Muppet Show van Stettler en Waldorf, een prachtig nummer. Maar deze uitvoering van Lee Hazelwood, ja, dat is echt genieten. Knal er maar in, eh, Jeroen. <laughs> when I was seventeen. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on that old village green when I was seventeen. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, their chauffeurs would drive when I was 35. the days are short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old caves. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Ja, vertel het maar jongens. Ja, ik, eh, je had het net over eh, jazz eh, als protestmuziek. En eh, jazz in de hoogtijdagen werd natuurlijk ook vaak gebruikt in de film in de jaren 50, 60. Ik had vorig jaar ook een uitzending aan gewijd. Maar tegenwoordig zie je bijna geen jazz meer als soundtrack zeg maar, bij films. Dus we dachten de Franse bassist Renaud Garcia Fons, een man met de Spaanse roots. Die dacht, ik maak gewoon muziek bij een denkbeeldige film. Dan hebben we alsnog een soort van filmmuziek. En daar gaan we naar luisteren. En eh, de geest van uh, Toets Tielemans die, uh, waart ook nog een beetje rond bij het nummertje Whistle by Night. Dat was een nummer van Renault Garcia Fons, Whistle by Night. Peter. Microfoon. Microfoon is open. Ja. <laughs> yes. Leuk zo'n uitzending met, vier, met vijf mensen. Ja. Er gaat van alles logistiek mis. Eh, ja, vijf eh, mensen en vier microfoons. Ja, heerlijk. Ehm, ik heb op de draaitafel klaargelegd, klaar doen leggen... mag ik zeggen, Dizzy, Dizzy Gillespie. En uh, Dizzy die bekend is geworden om allerlei redenen altijd vrolijke jazzmuziek, ook vrolijke benadering. Zijn handelsmerk was de trompet die met een knik omhoog stond. Waarbij mensen zich altijd afvroegen waarom heeft hij dat gedaan. En de geschiedenis zegt dat dat er ooit ontstaan is door een ongelukje. Bij het vervoer van die trompet. Iemand was erop gestaan of weet ik veel wat. En die, daardoor kreeg hij een andere klank. En die klank is zijn handelsmerk geworden. en heeft al zijn latere trompetten ook zo laten construeren. Ja, en nog een leuke anekdote. Eh, in Amerika had je de serie The Muppets. En als je daarin gevraagd werd, was een grote eer. Heel veel jazzmuzikanten zijn daar ook in eh, verschenen. En ook hij. En het, hadden ze bedacht een briljante vondst. Eh, hij speelde altijd met heel erg bolle wangen en dan kunnen kikkers ook. En dan ging hij de strijd aan met Kermit de kikker. Die ging ook blazen. Maar dienstwangen gingen niet zo staan als die van, eh, van Dizzy. Eh, Ik heb uitgekozen een stukje... Als je eenmaal verslaafd bent aan de jazz... kan niemand je dat ontnemen. They can't take that away from me. dus Dizzy Gillespie. En dan is de beurt aan, eh, Marco. Ja, dankjewel uh, Jeroen. Een hele fijne goedemorgen. Ehm, ik heb ook wat leuke muziek uitgekozen. En eh, mijn voorliefde gaat toch altijd wel uit naar hedendaagse Nederlandse jazzmuzici. En ik heb een, een iemand uitgekozen die ik wel vaker draai. En dat is Eva Scholt. En die treedt ook onder de naam Eva Suzanne. Suzanne in het Frans. Mijn Frans is jammer nog niet zo goed. En eh, ze, ze, ze, treedt altijd op met een trio. En dat zijn de broers eh, Thomas en eh, Max Baggerman. En dat heet ook het Maggerman trio. En die zijn beide op gitaar en Jot Terwijn op contrabas. Het Thomas Bachman trio bestaat dus uit die broers. En ze spelen voornamelijk uh, jazzbeat jazz. En het nummer wat ik heb uitgekozen is Webster. for romancing a beautiful night for love. A chance for some dancing in moonlight. Why won't you go out with me and we can go out for a movie or dine with some fine French wine, strolling together at twilight. Why won't you go out? I won't de cavalo. was, eh, Marco heet ze ook weer? Eh, Eva Suzanne. Eva Scholten. Ehm, ik ga verder. We zijn het rondje eh, door. Peter had het net over een aangepaste trompet van Dizzy Gillespie. En toen moest ik meteen denken aan ehm, een tv-programma... wat ik deze week heb gezien. Dat is op Wintergasten, een interview met Ibrahim Malouf. En dat is een, ehm, een Franse Libanese trompetist. En hij vertelde over zijn leven en hij staat ook bekend om zijn aangepaste instrument. Hij komt namelijk uit Libanon en zijn vader is eh, begonnen in de muziek. Had eerst een hele andere carrière. En is toen eh, in de muziek terechtgekomen. Heeft eh, zichzelf ehm, naar binnen gepraat in een, ehm, in een beroemde Franse opleiding van een beroemde Franse trompetist. En heeft daar leren spelen. En heeft dat ook aan zijn zoon overgebracht. En zijn vader zat met het probleem dat hij, eigenlijk met de uitdaging... dat hij ook graag de Arabische noten wilde spelen. Noten die in, een, in de westerse jazz helemaal niet voorkwamen. En toen hebben ze bedacht, eigenlijk heeft zijn vader bedacht... om een extra ventiel op een trompet te kunnen zetten... waardoor ze hele andere tonen konden spelen. En Peter weet veel meer over die techniek dan ik. Maar daardoor eh, kunnen, kan hij fantastische muziek maken. En hij zat ook te vertellen over Miles Davis. Miles Davis stond bekend als iemand die eigenlijk vanaf... Eh, vanaf de eerste take eh, hun zijn opnames wilden maken. Alles werd bijna geïmproviseerd. Heel beroemd verhaal is eh, het verhaal van de Franse film. Um, Lift naar het schavot. Ja, en ik zat naar de Franse titel te... Le Chavot, ja. ja. Die ze in een hotelkamer hebben geïmproviseerd. Maar een andere geweldige eh, album natuurlijk is de klassieker Blue in Green. En daar zijn eigenlijk ook de, alle opnames vanaf de eerste take meteen eh, vastgelegd. En zijn de definitieve opnames geworden. En ik dacht, ja, het is al een tijd geleden dat ik die gedraaid heb. Dus die neem ik mee voor vandaag. Miles Davis met Blue in Green. Green van Miles Davis. Alco. Ja, tijd voor iets heel anders. Nou, iedereen heeft wel eens gehoord van de formatie QB en de Blizzards. En, een van hun bekende LP's is Apple Knockers Flophouse. En ook die hoesten zie je zo'n café ergens in Drenthe... waar ze rond de tafel zitten. En die Hardy Musquet die heeft zelfs nog op het Noordzee Jazz Festival gestaan in 2001. Ik heb nagekeken. Toen had hij een half uurtje in een of ander eh, klein zaaltje. Maar dit nummer, wat eh, op deze fantastische cd staat, het is eh, Help Me. En met speciale aandacht voor de bas. De bas wordt bespeeld door Herman Dijnem. En ja, dat klinkt als een klok, dat loopt als een machine. Top. You gotta help me, baby. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. You gotta wash my clothes. You gotta cook my food. Help me, babe. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. somebody else. When you walk, walk with me. Woman, when you talk, talk to me. Help me, babe. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I gotta find me somebody else. Ja, dat was de mooie bas in het nummer van QB en de Blizzards. Edward. Ja, ik heb eh, iets meegenomen van uh, eh, Emmet Cohen. Die komt hier vaak voorbij, eh, de pianist. En die heeft de zogenaamde Master Legacy Series... waarbij die samenwerkt met bekende jazz-iconen. oudgediende zeg maar. En hier heeft hij samengewerkt op zijn laatste album... volume 5 met Houston Person, de saxofonist, de oldschool saxofonist. En ze hebben een vrolijk nummertje, Just The Way You Are... Eh, een cover van eh, Billy Joel. Want ook in het nieuwjaar ben ik weer van plan om eh, af en toe covers te draaien van de NPO Top 2000 in de Top 2024 cover-up. Waarbij dus jazzy covers worden onthuld van welbekende popsongs. Dus hier Just The Way You Are, Houston Person en met Cohen. dat is Emmett Cohen samen met Houston Person. We zijn toegekomen aan het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. En die is voor Peter. Oké, ehm, de Dutch Band heeft eh, vele jaren eh, platen geproduceerd... tot op de dag van vandaag. Ik ben gestuurd op enig moment op een, een eh, cd... die oude platenman Gerard Bielderman tegenkwam. En dat zijn de Radio Luxemburg tapes. Eh, de Dutch Swing heeft een aantal jaren voor Radio Luxemburg opname gemaakt. En waarom ik ze heel interessant vind... is omdat eh, de, vind ik, ondergewaardeerde begeleidingsgitarist Arie Lichthart... dat was eh, de banjo-schuine-streep-gitarist...